De luchthaven, de KLM en de luchtverkeersleiding hebben de fout bekendgemaakt. De onderzoeksraad van Pieter van Vollenhoven onderzoekt het incident. De start verliep overigens probleemloos en om welke vlucht het gaat willen de betrokkenen niet zeggen. Nederland vindt dat de EU meer moet... De NAVO heeft Nederland officieel gevraagd om een kleinere militaire missie in Afghanistan... en normaal gesproken komt zo'n verzoek alleen maar als de NAVO weet dat het zal worden ingewilligd. De PvdA heeft al bij herhaling laten weten tegen elke nieuwe militaire missie in Oeroesgan te zijn. De Amerikaanse oud-minister Bill Clinton is met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in New York. De oud-president klaagde over pijn op zijn borst. In het ziekenhuis zijn twee stents geplaatst in een kransslagader. In 2004 werd Bill Clinton al aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg toen vier bypasses. Sindsdien ging het goed met hem. Hij kon zich weer volop inzetten voor zijn liefdadigheidsorganisatie, de Clinton Foundation. Op Schiphol is gisteravond een KLM-toestel opgestegen vanaf een taxibaan in plaats van een startbaan die er parallel aan loopt. De luchthaven, de KLM en de verkeersleiding hebben die fout bekendgemaakt. De onderzoeksraad van Pieter van Vollenhoven onderzoekt het incident. De start verliep overigens probleemloos en om welke vlucht het gaat, dat wilden de betrokkenen niet zeggen. Popslayer Timothy Beck draagt de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Vancouver. Beck deed al twee keer eerder mee aan de Spelen als bobslayer en als sprinter. De openingsceremonie is morgennacht live te zien op Nederland 1. En dan het weer. Vannacht ligt het tot matige vorst. Morgen is het vrij zonnig met in het zuidoosten wat lichte sneeuw.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 do is love.